Noord-Korea heeft daarbij geholpen, zegt het land zelf. Ze hebben het wel alleen over gevechten in Rusland, vertelt deze Korea-kenner. Wat wel interessant is, is dat in die verklaring eh, zie je de gebruikelijke eh, Noord-Koreaanse bombastische taal... Eh, waar waar vechtlust en heroïek worden geprezen. Maar je ziet ook de Russische propaganda, waarbij echt van ja, een neonazistisch regime wordt gesproken wat, wat bevecht wordt. En eh, gek genoeg geen woord over de oorlog in Oekraïne. Oekraïne ontkent trouwens dat ze zijn verdreven uit Koersk. De ex-vrouw van Wim Hof, oftewel de Iceman, heeft excuses gekregen van het Openbaar Ministerie. In 2010 deed ze aangifte van geestelijk en fysiek geweld door hem, maar daar hoorden ze nooit meer iets over. Het OM erkent nu dat er fouten zijn gemaakt en dat de aangifte verder onderzocht had moeten worden. Inmiddels is de zaak verjaard en kan Wim Hof er dus niet meer voor vervolgd worden. Het nieuwe Duitse kabinet krijgt waarschijnlijk een Nederlands tintje. De vrouw die de minister van Onderwijs moet worden, Karin Prien, is opgegroeid in Nederland. Ze is geboren in Amsterdam, maar verhuisde later met haar familie naar Duitsland. En over de hele wereld worden mensen herdacht die door hun werk zijn overleden. Het is vandaag Workers Memorial Day. Het gaat bijvoorbeeld over mensen die door hun werk een dodelijke ziekte kregen... of zijn overleden na een bedrijfsongeval, zegt vakbond FNV. Dan kun je denken bijvoorbeeld aan aanrijdingen. Bijvoorbeeld als je trucker bent en je, je werkt op de weg en je krijgt een aanrijding Denk Gelukkig niet vaak, maar eh, soms met dodelijke afloop. Eh, het gaat ja, ook om, om daar waar er met grote apparatuur gewerkt wordt... zien we dat gewoon, eh, gewoon vaker. dat zijn de directe bedrijfsongevallen, zeg maar. FNV organiseert vanmiddag een Workers Memorial Day herdenking. Het weer, is volop zon met maxima tussen de 19 en 24 graden.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 I'm not the man, but I wear the britches. So pitch your love and lie in the ditches. P.S. Hugs and kisses. or is the band getting bigger? Okay, okay, okay, okay, okay, okay. On trumpet, the number trumpet, the number trumpet, Peter O'Toole. Just having a just having a rest, having a rest between bars. On drums, Martin, drums, Martin, drums, mums, the Pope. Oh, the Pope. On bass, I'll see it. No. On baseline, Martina Nanny's coming. On baseline, zip, no. On baseline, I'll see zip, no.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 the ladies' man Always greet with a kiss on the That's right. That's right. Don't need to be on somebody's arm to look good. I like who I am. I'm not saying I don't wanna fall in love, cause I would.